Het onderzoek naar ontucht door de Britse zanger Cliff Richard is uitgebreid. Vorige zomer begon het onderzoek naar de 74-jarige zanger. Hij werd toen verhoord op basis van één beschuldiging van seks met een jongen van 16 in 1985. Nu gaat het om meer dan één zaak, zegt de politie.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 die het pand sinds het begin van de avond bezet houden. De burgemeester zei hun problemen te begrijpen, maar dat dit niet betekent dat hij de actie steunt. De studenten betogen al bijna twee weken voor meer democratie binnen de universiteit. Van der Laan werd vergezeld door politiechef Albersberg. Tegen een verslaggever van AT5 zei Albersberg dat de politie voorlopig niet ingrijpt. We zijn hier om te spreken en niet op dit moment om te ontruimen, aldus de politiechef. Van der Laan zei later dat er in het Maagdenhuis een vreedzame uitzetting komt, vergelijkbaar met die van het Bungehuis eerder deze week. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Kort voor half twee verlieten Van der Laan en Albersberg het Maagdenhuis. Een Noord-Koreaanse rederij die sinds vorig jaar op een zwarte lijst staat van de Verenigde Naties... heeft vrijwel alle schepen een nieuwe naam gegeven. Het bedrijf hoopt zo de herkomst te kunnen verbergen. Dat staat in een rapport van de VN-commissie die waakt over de uitvoering van de sancties tegen Noord-Korea. Rederij OMM belandde op de zwarte lijst nadat was gebleken dat een van de schepen wapens vervoerde. Een schip van het bedrijf was aan de ketting gelegd omdat het niet alleen duizenden tonnen suiker uit Cuba aan boord bleek te hebben, maar ook twee MiG-21 straaljagers, raketten en munitie. Volgens de VN-commissie hebben 13 van de 14 schepen van OMM inmiddels een andere naam gekregen en wordt er gewoon mee gevaren. Daarmee overtreedt de rederij de VN-sancties, zo stelt de commissie. Voetbal in de achtste finales van de Champions League heeft AS Monaco in Londen verrassend gewonnen van Arsenal.